is nieuws van 1 uur. Kirst, het wordt een enorme klus om de vluchtelingenstroom naar Lesbos en andere Griekse eilanden voor zondag te stoppen. Dat zei premier Rutte na afloop van de EU-top in Brussel, waar vandaag een akkoord werd gesloten over de vluchtelingencrisis. Rutte hoopt dat alle waarschuwingen aan vluchtelingen om niet van Turkije naar Griekenland te reizen helpen. Dit kan gaan werken, zei hij, al is er volgens hem geen perfecte oplossing. De premier denkt dat het 1 à 2 weken kan duren voordat we effect zien. Voor elke vluchteling die teruggaat van Griekenland naar Turkije... komt er een Syrische asielzoeker naar Europa. Bij de grote politieactie in België zijn vandaag niet drie, maar vijf terreurverdachten opgepakt, onder wie Salah Abdeslam. Frankrijk gaat België vragen hem snel uit te leveren. Abdeslam werd vanmiddag opgepakt in een huis in de Brusselse gemeente Molenbeek. Hij was niet gewapend, maar hij volgde de bevelen van de politie niet op. Daarom werd hij in zijn been geschoten. Abdeslam wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs in november vorig jaar. De rechtbank in Brazilië heeft opnieuw een verbod van tafel geveegd op de benoeming van oud-president Lula da Silva. Daarom mag hij nu aanblijven als chefstaf van het kabinet van president Rousseff. Haar partijgenoot werd donderdag beëdigd. Tegenstanders van Rousseff zeggen dat zij de benoeming van Lula heeft doorgedrukt... om hem uit handen van justitie te houden. Hij werd vorige maand verhoord voor zijn rol in een corruptieschandaal... rond oliemaatschappij Petrobras. Nu hij is beëdigd kan Lula alleen nog worden vervolgd... als het Hoge Rechtshof daar toestemming voor geeft. In de eredivisie staat Utrecht nog steeds stevig op de vijfde plek. De club won thuis met 2-1 van Excelsior. Dat kwam vroeg op voorsprong door een doelpunt van Rick Kruis. Maar Utrecht kwam terug dankzij twee treffers van de Fransman Haller. Het weer nog vanavond en vannacht droog en het koelt af naar een graad of 4. Ook morgen grijs, maar later op de dag kans op wat zon bij zo'n 8 graden. Zondag valt mogelijk wat motregen. Dit was het en...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 hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam.